Drie uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Bij een militaire vliegshow in de Canadese provincie British Columbia is een vliegtuig gecrashed. Eén inzittende kwam daarbij om het leven, een andere zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Brokstukken van het vliegtuigje kwamen terecht op een huis dat in brand vloog. De show was bedoeld om mensen op te vrolijken in de coronacrisis. Het lijkt erop dat de aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen op 1 juni kunnen doorgaan. Er zijn op dit moment geen redenen om de versoepelingen tegen te houden, melden Haagse bronnen aan de NOS. Dat betekent dat terrassen, restaurants, theaters, bioscopen en musea weer beperkt open kunnen. Tot nu toe hield premier Rutte steeds een flinke slag om de arm. Hij zei dat als het aantal besmettingen te snel zou stijgen... de versoepelingen worden afgeblazen. Definitieve besluit hierover wordt dinsdag genomen. Dan geeft het kabinet s'avonds weer een persconferentie. De wethouders van cultuur van de vier grote steden willen van het Rijk meer geld voor musea, theaters, bioscopen en festivals. De 300 miljoen die nu is uitgetrokken vinden ze niet genoeg. Ze verwachten tot 1 juli in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht samen een verlies van 114 miljoen euro. Omdat gemeenten geen begrotingstekort mogen hebben, moet het Rijk bijspringen, vinden de wethouders. De veiligheidsregio's zijn tevreden over de drukte op straat dit weekend. Voorzitter Brul zegt dat de meeste mensen voldoende afstand hielden en drukte vermeden. Wel waren er uitzonderingen. Zo werd het te druk in het centrum van Venlo en bij, het outletcenter in Roermond. Zaterdag werd in Purmerend een winkelcentrum tijdelijk gesloten omdat er te veel mensen waren.